De advocaat van Wilders betoogde tijdens de eerste zitting dat de rechters in Amsterdam niet bevoegd zouden zijn omdat Wilders een parlementariër is. Daarom zou de zaak door de Hoge Raad moeten worden behandeld. Maar de rechtbank is het daar niet mee eens. Oud-ABN AMRO-topman Groening vindt dat de Nederlandse bank in een vroeg stadium informeel had moeten laten doorschemeren niets te zien in opsplitsing van ABN AMRO. Voor de commissie De Wit zei hij dat hij dat hij destijds ook heeft gesuggereerd aan de Nederlandse bank. Volgens Groening was het bod van Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander niet gebaseerd op onderzoek en had het een bizarre hoogte. De Europese Unie gaat onder voorwaarden akkoord met het plan van de Griekse regering om het enorme begrotingstekort terug te dringen. De regering wil onder meer snoeien in de overheidsuitgaven en het pensioenstelsel hervormen. Volgens eurocommissaris Almunia zijn de doelstellingen niet gemakkelijk, maar wel haalbaar. Wel zijn er volgens Almunia uiteindelijk meer maatregelen nodig. Griekenland heeft een begrotingstekort van bijna 13 procent... terwijl dat van de EU hooguit 3 procent mag zijn... om de koers van de euro stabiel te houden. De Nederlandse overheid discrimineert Iraanse studenten door hen bij verschillende studies te weren. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. Begin 2008 werd bekend dat universiteiten Iraanse studenten om veiligheidsredenen niet toelieten tot sommige masteropleidingen natuur, schei- en materiaalkunde. De overheid is bang dat de studenten in contact komen met gevoelige nucleaire informatie. De maatregel was een gevolg van een VN-resolutie die landen oproept te voorkomen dat Iran de hand legt op nucleaire kennis.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 Een gulzig verlangen maakt dat nou niet stuk.